Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Slachtofferhulp Nederland start vandaag een campagne... tegen kwetsende reacties op social media. Daarin roept de organisatie op om te stoppen met het plaatsen van reacties... als eigen schuld en had je maar beter moeten opletten. Dit soort verwijtende teksten worden vaak geplaatst... onder berichten over verkeersongevallen of misdrijven. Slachtofferhulp Nederland hoopt met de campagne dat mensen beter nadenken voordat ze kwetsende opmerkingen plaatsen, omdat slachtoffers en nabestaanden daar veel last van hebben als ze die lezen. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 69 mensen omgekomen bij een grote brand. Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen. Het vuur woedde in zeker vijf gebouwen, maar is nu grotendeels onder controle. Tientallen gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. De brand zou zijn begonnen in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Volgens de hulporganisatie is er in de kampen een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Save the Children roept landen daarom op om de kinderen en hun families terug te halen. Het is bekend dat er bijna 180 Nederlandse kinderen in Syrië en Irak zitten. Het is niet duidelijk of en hoeveel er daarvan in die kampen zitten. Acteur Edwin Jonker en zangeres Etcilia Rombly spelen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in The Passion. De muzikale tv-show over de laatste uren van het leven van Jezus wordt op 18 april voor de negende keer uitgezonden. Deze keer is Dordrecht het decor van de show. Het thema dit jaar is eenzaamheid. Presentator Klaas van Kruistum doet verslag van de processie. Martijn Krabé is de verteller. Het weer. In het noorden kan een buitje vallen. Verder schijnt overdag regelmatig de zon bij een graad of 13.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 We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. It seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah. never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Mm-hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Given how Zandvoort heeft het. you, but nothing ever happened. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Lucy Lou with my girl Drew, uh-huh. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on, bring it, bring it. Uh-uh. Question: Tell me what you think about me. Got my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your silly when I'm feeling lonely.